Die zei vandaag in het Franse parlement dat hij met de presidenten Obama en Poetin wil spreken over een gezamenlijke strategie om IS uit te schakelen. Ruim 600 mensen hebben aan het begin van de avond bij de Rotterdamse esselam de slachtoffers herdacht van de aanslagen in Parijs. Onder de sprekers waren burgemeester Abu Taleb, minister van de Steur van Justitie en korpschef Pauw. Verder spraken een imam, een humanist, een rabbijn en een dominee over onderlinge verbondenheid en over antwoord op angst en terreur. Na aanleiding van de aanslagen is in Nederland de beveiliging bij concerten verscherpt. Organisator Mojo Concert zegt dat er strenger wordt gecontroleerd, onder meer bij de grote concertzalen in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Ook poppodia Tivoli Vredeburg in Utrecht en 013 in Tilburg gaan concerten beter beveiligen. Mensen met klachten over uitzendingen van de publieke omroep kunnen in de toekomst terecht bij een ombudsman. Een voorstel van de VVD krijgt brede steun. Volgens VVD-Kamerlid Elias gaat de omroep nog wel eens in de fout. De ombudsman zou hoor en wederhoor moeten kunnen afdwingen en een rectificatie. Staatssecretaris Dekker zei dat hij er afspraken over zal maken met de NPO. Ierland heeft zich geplaatst voor het EK. De Ieren klopten Bosnië in Dublin met 2-0 en dat was genoeg voor een EK-ticket na de 1-1 in Zenica. Arbiter Kuiper schaf de thuisploeg voorrust vanwege een hensbal penalty die door Walters werd benut. Bosnië viel vervolgens wel aan, maar kon nauwelijks gevaarlijk worden en in de tweede helft maakte Walters ook het tweede Ierse doelpunt. Het weer. Vannacht trekt vanuit het westen een gebied met regen over het land. Soms kan het even stevig doorregenen.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 Niemand ziet me, niemand kent me, niemand loopt me achterna. Ik sta in als een agenda, maar ik dans, dus ik besta. Als ik op de dans besta, begin ik pas te leven. Dan kan er niemand om me heen, al is het maar voor even.